Moutschreurs met het NWS Journaal. Mastercard zegt dat de grote landelijke pinstoring is opgelost... maar het is niet duidelijk of alle problemen voorbij zijn. Veel mensen konden vanavond niet pinnen. Er waren problemen met bankpassen met een Maestro-systeem van Mastercard. De meeste banken hebben dat systeem, zoals ABN AMRO en Rabobank. Uit het hele land kwamen er meldingen binnen. Zo waren er problemen bij tankstations en winkels. Ook Nederlanders in het buitenland konden niet betalen met hun betaalpas. Bij een schietpartij in Amsterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Dat gebeurde voor een café in De Pijp, in Zuid. Volgens ooggetuigen stapte een man met een helm op uit een auto en begon te schieten. Het is niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. Even daarvoor zou er ook zijn geschoten in Amsterdam-Oost. Of er een verband is, is niet bekend. Bij melkveehouderij in Gemert en Brabant zijn meer dan 9000 gestolen blikken babyvoeding in beslag genomen. De waarde is meer dan 100.000 euro. Babyvoeding is een populair exportmiddel op de zwarte markt, vooral in China. In de IJssel bij Kampen is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het van de jonge asielzoeker is die vanmiddag vermist raakte. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in de IJssel toen hij ineens onder water schoot en niet meer naar boven kwam. De politie zette duikers in om hem te vinden. De IJssel bij Kampen werd afgesloten voor schepen. Voor het handelen in zieke puppies zijn twee mannen in Friesland veroordeeld tot werkstraffen. Ze verkochten de dieren via Marktplaats en deden met vervalste vaccinatieboekjes en inentingspaspoorten alsof de honden gezond waren. De zaak kwam aan het licht na meldingen van mensen die een zieke hond hadden gekocht. Veel dieren stierven na een paar dagen. Het weer vanavond overal droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken en 22 tot 27 graden.